De opheffing van de Nederlandse Antillen is weer een stap dichterbij. Het parlement van de Antillen heeft ermee ingestemd. Het is de bedoeling dat Curaçao en Sint Maarten autonome landen binnen het Koninkrijk worden. Bonaire, Saba en Sint-Eustatius worden deel van Nederland. Eerder ging het Nederlandse parlement al akkoord, nu moet alleen Aruba er nog over stemmen. De politie in Nijmegen onderzoekt de schietpartij waarbij gisteravond een man door een agent werd doodgeschoten. Volgens sommige berichten had de man kort daarvoor een overval gepleegd, maar de politie wil dat niet bevestigen. Wel is duidelijk dat de man een politiehond had gestoken, waarna de Nijmeegse politie het vuur op hem opende. Op het Belgische popfestival Pukkelpop heeft een zanger zelfmoord gepleegd. Het is Charles Haddon van de Britse band Oelle Swimming Pool. Hij zou op de artiestenparkeerplaats in Hasselt van een lichtmast zijn gesprongen. Aanleiding is mogelijk een incident tijdens zijn optreden kort daarvoor... toen hij bij het stage diven iemand ernstig verwondde. De Amerikaanse hiphopster Wyclef Jean mag niet meedoen aan de presidentsverkiezingen in Haiti. Volgens de kiescommissie voldoet hij niet aan de wettelijke voorwaarden. Zo woont Wyclef Jean al sinds zijn jeugd in de Verenigde Staten. De hiphopster is erg populair in zijn geboorteland Haiti. Onder meer door zijn liefdadigheidsconcerten na de aardbeving in januari. In een gevangenis in Peru zijn de leiders van de terreurbeweging Lichtend Pad getrouwd. De 75-jarige Guzman en zijn vriendin van 62 zitten levenslang uit in verschillende gevangenissen in Peru. Ze hadden elkaar vier jaar niet gezien. Nu ze getrouwd zijn hopen ze elkaar vaker te kunnen ontmoeten. Het stel begon in de jaren 80 met lichtend pad een guerrillaoorlog die tienduizenden Peruanen het leven kostte. Het weer, eerst wolkenvelden met in het noorden kans op motregen. Vanuit het zuiden breekt de zon door, het wordt 22 tot 28 graden. Smiddags kan